Dat duurde anderhalf uur. Er was geen echte paniek, zegt het sint als ziekenhuis, want er was noodstroom. Alle noodsystemen die nemen het op dat moment over. Dus je hebt dan echt rustig de tijd om te beslissen, kunnen we het afmaken of moeten we het helaas onderbreken. Er waren op dat moment vier operaties bezig. Door de gevolgen kunnen geplande operaties en ziekenhuiszorg niet doorgaan. Een bezoekje brengen aan iemand die in het ziekenhuis ligt kan ook niet. De Antwerpse politie heeft gisteravond 12 Nederlanders opgepakt na vechtpartijen. Onder andere in de buurt van de Grote Markt ging het mis. Daar ging een groep van vijf Nederlanders en twee Belgen met elkaar op de vuist. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn alle arrestanten weer vrij. Een man uit Breda heeft flink wat parkeerboetes gekregen. 32 stuks kwamen er binnen. De man was een tijd in het buitenland en zijn parkeervergunning was verlopen. De boeteregen stopte pas toen zijn zus een nieuwe vergunning aanvroeg. Uiteindelijk hoeft hij er van de rechter maar vijf te betalen. En net voor de jaarwisseling zijn agenten druk in de weer om illegaal vuurwerk op te sporen. In Surhuisterveen in Friesland lag er 400 kilo aan zware knallers in een huis. Flink schrikken, zegt de buurvrouw. We wisten van niks, nee. We hadden geen idee van dat er rode vuurwerk in het huis weer. Ja, hij had wel eens een keer een leuke vuurwerkshow die in uh, eh, mijn art en I, die hier met waarom. Dan weer daar achter hier op het veld. prachtig mooi. Maar we wisten van geen eh, illegaal vuurwerk. Nee, daar wisten we niks van. Ook in Veldriel in Gelderland was het raak. Er lag bijna 2000 kilo zwaar professioneel vuurwerk in een container naast het huis. Het weer, er valt af en toe nog wat regen in het noorden.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 Zijn partijgenoten Hoekstra en De Jonge keren waarschijnlijk wel terug, maar op een andere post. Hun huidige portefeuilles gaan naar D66. Een Surinaamse journalist zegt dat hij is ontsnapt aan een aanslag. Onder een auto bij zijn huis lagen twee aan elkaar geplakte handgranaten.